Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse minister van Familiezaken is niet welkom in de zaal in Hengelo... waar ze morgen campagne wilde voeren. De exploitant van de zaal heeft zich teruggetrokken vanwege de commotie. Minister Kaya wil in Hengelo campagne voeren voor een ja... bij het Turkse referendum in april over uitbreiding van de macht van president Erdogan. De dood van twee Nederlandse militairen in Mali vorig jaar is veroorzaakt door een fout in het ontstekingsmechanisme van een mortier. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee, bevestigen bronnen tegenover RTV Noord. Twee militairen kwamen om toen tijdens een oefening een mortiergranaat ontplofte. Een derde militair raakte zwaar gewond. Volgens de marechaussee hebben de militairen geen fouten gemaakt. Het onderzoeksrapport is niet openbaar, wel zijn de conclusies gedeeld met de nabestaanden. De zoektocht naar de derde Nijmeegse student die in Frankrijk onder een lawine terecht is gekomen is voor vandaag stilgelegd. Het dooit in het gebied en daardoor is de kans op een nieuwe lawine te groot geworden. Morgen wordt er weer verder gezocht. De lichamen van de twee andere snowboarders zijn al gevonden. Donald Tusk is herkozen als voorzitter van de Europese Raad. Hij werd gesteund door Nederland en een groot aantal andere Europese landen, maar niet door zijn thuisland Polen. De Poolse regering vindt dat Tusk te kritisch is over het regeringsbeleid. De bouw van het nieuwe station in Assen gaat ruim 2 miljoen euro meer kosten. Er werd uitgegaan van 6 miljoen euro, maar het wordt 8,3 miljoen. Vooral de dakconstructie blijkt ingewikkeld om te bouwen. Volgens de gemeente kon dat vooraf niet worden ingeschat. Het dodental door de brand in een kindertehuis in Guatemala is opgelopen tot 28. Negen meisjes die gisteren levend uit het huis waren gehaald... zijn alsnog aan hun verwondingen overleden. Er zijn nog tientallen gewonden met vaak tweede en derde graads brandwonden. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen blijft het ook overal droog en de zon schijnt dan af en toe. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 55 eh, files. De meeste vertraging in de Randstad heb je nu eh, rondom Utrecht. Op eh, de A1 richting Amsterdam moet je even opletten. Tussen Hilversum Noord en naar de vesting staat 4 kilometer. Er zijn twee schapen eh, losgebroken. En daarom zijn er ook twee rijstroken dicht. De vertraging is nu een kwartier. Op de A2 richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoop het Amstel 8 kilometer en 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidsendam 12 kilometer. Op de A9 richting Diemen tussen Badhoevedorp en het AMC 7 kilometer door een ongeluk. Maar eh, de weg is weer vrij. Kost je nog wel 20 minuten extra. Op eh, de A12 richting Den Haag tussen Driebergen, Driebergen en Nieuwegein 11 kilometer en een half uur vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum ook een half uur extra tussen Ridderkerk en Papendrecht 6 kilometer. En op eh, de A27 bij Utrecht loopt het compleet vast richting Almere. De weg is dicht namelijk bij Hilversum vanwege een ongeluk. Het staat stil over 11 kilometer vanaf het knooppunt Lunette. Je kan het beste omrijden eh, via Ede en Barneveld over de A12 en de A30.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 Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Herbie. Om kwart voor zeven het weer. En dan om 7 eh, uur hebben we een kleine pauze. komt het nieuws even tussendoor.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 Ja, het is zo iets later dan eh, kwart over zes, maar eh, dat geeft niet. Tijd is voor de top 5 games. beginnen we op nummer 5. Daar staat deze week eh, Battlefield 1. Dan op nummer 4 deze week The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Op nummer 3 dan. Grand Theft Auto 5, oftewel GTA 5. Op nummer 2. Nu al spel, maar net 2-3 eh, weken uit. En dat is Ghost Recon Wildlands. Dan op nummer 1, het duurste spel dat er ooit is gemaakt. Dat is deze week Horizon Zero Dawn. Ja. Tijd voor de muziek is eh, Paris van The Chainsmokers. We were staying in Paris. to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything.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 Alles wat ik zeg is waar. Ik heb al mijn moed bij jou want je bent mijn mami. Ik stap in bal, man, want ik ben je papi. Love, don't cost the thing, anders was ik failliet. Zie ik altijd things van road. Nu heb ik bad things on hold. You're not no, they come and go. Dus het is oké, okay, wat we is. Want je weet, ik gloei al la, la, lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verpand zijn. Schatje, kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar Ik raap van mijn moed bij elkaar Doe ik dit niet Ik hoop dat jij dit ziet Ik voel je energie Het is oké okay, Maar ik niet meer dan Door de Ronnie Flex en energie Ja, we gaan nog even een... Uh nou ja, en een verzoeknummer eh, draaien. Maar ook een leuk nummer. Dat is O'Gene. Het Lights Shadow. Waar ze natuurlijk het uh, Eurovisie Songfestival eh, voor Nederland mee gaan... Uh, ja, veroorloven, zeg maar. En toch is het een best lekker nummer van O'Gene.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 Deze week is het eh, Herbie. Dat is een uh, Stafford van ongeveer 8 jaar. Het is een uh, gezellige hond die gek is op aandacht en knuffels. Dat is iets wat hij een eh, lange tijd heeft moeten missen. En hij is bij het asiel bezig aan een is. Over zijn achtergrond is niet veel bekend. Maar hij gedraagt zich als een echte heer. Ook wanneer hij aangelijnd andere honden tegenkomt. Hij loopt netjes mee aan de lijn ook doet hij graag aan eh, hondendenkspelletjes. Al kan hij eh, niet zo erg lang eh, zijn aandacht voor het spel vasthouden. Hij zal ooit een cursus gehoorzaamheid gedaan hebben. Want hij luistert als de beste. Of hij kan alleen zijn weten dat de medewerkers van het asiel niet. Maar hij blijft rustig in zijn kennel Wanneer hij daar achtergelaten wordt eh, na een wandeling... en gaat er lekker in zijn eh, mand liggen. Toen Herbie bij het dierasiel kwam... ontdekten ze dat hij eh, pijn aangaf bij het rechterachterste deel van zijn rug... Op de röntgenfoto was duidelijk te zien dat hij uh, heeft. Dit komt regelmatig voor bij wat oudere honden. Er worden als het ware bruggetjes gemaakt tussen de wervels. Dit proces veroorzaakt pijn die we verlichten met medicatie. Zodra de bruggetjes eh, af zijn, zal hij een eh, stijve rug hebben. Maar het is dan niet meer pijnlijk. Ze noemen hem pechvogel omdat hij het type hond is wat ze een slecht imago heeft. Hij niet meer de jongste is met zijn acht jaren. Hij zwart is en uit onderzoek is gebleken dat zijn eh, zwarte honden minder gewild zijn dan anders gekleurde. En tenslotte omdat er al meerdere mensen zijn geweest omdat ze interesse hadden om hem in huis te nemen. Maar later afhaakte omdat ze zich hadden ingelezen over het ras. En daar waren, uh, daar waren van geschrokken. Ofwel dachten dat hij kleiner was dan hij in werkelijkheid is. Toch een eh, hond uit een andere opvang eh, gedoneerd, geadopteerd hadden. Maar ja, goed, bent u nou wel iemand die van een uh, Stafford houdt? Ga ineens langs bij je dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan nu luisteren naar uh, eh, Zane en Taylor Swift. I Don't Wanna Live Forever. Je luistert naar CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. full existence like it's no point hoping at all.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 Zie vannacht en de komende nachten hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind wijdt zwak en uh, eh, uiteenlopende richtingen en de temperatuur stijgt naar zo'n 11 graden. Na morgen is het licht wisselvallig met naast zon ook af en toe wat regen of enkele buien. De temperatuur is volgende week ongeveer 9 graden. positiv. ZFM Zandvoort. Ooh, nah, nah, eh. yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, eh. yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, eh. yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. What you, what you gonna do? Uh, yeah. Time is money, so don't fuck with mine girls, I'ma have a good time.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 Girl, you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit that. Your loving is just to me. And every time you hit my phone, you say you need company. Oh I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. Girl, you used to being quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain. Hey, yo, mama, you accountant. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prince and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on a phone like a windshield. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Uh, I'm a run up on you. I'm a run up on you. Don't Griselda go off? Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my cloth. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. Fire burn, they up your man church. See girls, when my girls get right. Is this another day? Let your light shine bright. Ain't none of them in your life game pan like them want hood, Just link with some hot gal outta road. Trim me up the way small, pretty boss wine. Rolex, not the pan on no dirty girl tie. Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn, trying to blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nicki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up, I switch it up. Uh. Rip the beat, and I, I stitch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up, major laser. I'm a renegade.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 Ik ga nog één plaatje voor je draaien. Dat is Alessia Cara. En Scars to Be Beautiful. Dan ben ik zo meteen terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Met onder andere de evenementen en de top 5 films.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 I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand. She's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror.